Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Westkust, zo'n 150 kilometer ten zuiden van de badplaats Puerto Vallarta. De storm heeft de categorie 5 en is de zwaarste ooit op het westelijk halfrond. Vlak voordat de orkaan aan land kwam werden windsnelheden van meer dan 300 kilometer per uur gemeten. Het is nog niet bekend of de orkaan schade heeft aangericht. Nederlandse melkveehouders moeten een Europese boete betalen van ruim 135 miljoen euro. Het afgelopen jaar hebben ze meer melk geproduceerd dan toegestaan. De boete is ongeveer even groot als in het jaar daarvoor. Ook in elf andere landen heeft de Europese Commissie boetes uitgedeeld. Nederland is een van de zwaarste overtreders. Alleen Duitse en Poolse boeren moeten nog meer betalen. Het is voor het laatst dat Brussel melkboetes oplegt. Sinds 1 april geldt er geen melkquotum meer. Veel boeren hebben het bewust overtreden... omdat de opbrengst van de melk hoger was dan de verwachte boete. Amerikaanse strijdkrachten zullen vaker bliksemacties uitvoeren tegen islamitische staat als dat nodig is. Een voorbeeld van zo'n actie is de aanval op een IS-gevangenis in Noord-Irak afgelopen donderdag. Daar werden 70 gevangenen bevrijd die volgens de Amerikanen binnenkort allemaal zouden worden geëxecuteerd. Minister Carter van Defensie zei dat de Amerikanen in de toekomst vaker dit soort operaties tegen IS zullen uitvoeren. In de noodopvang voor vluchtelingen in Reuver in Limburg is schurft uitgebroken. Negen vluchtelingen uit Eritrea hebben de huidziekte opgelopen. Het gaat om een licht besmettelijke vorm van schurft... die alleen bij langdurig huidcontact wordt overgedragen. De negen besmette Eritreërs zijn behandeld. Tientallen anderen hebben een preventieve behandeling gekregen.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 tonight I will the light of deep bed. Let me see what I don't get The light of deep red Let me see what I don't Passing through the heat Come on, come on come to steal, the night. You got the sugar to satisfy. 我。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 to be fine.